Ze hadden last van oorsuizen. Hoeveel daders er waren en of er mensen zijn aangehouden is niet bekend. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn naar schatting 20.000 mensen de straat op gegaan... om te demonstreren tegen de regering van president Vucic. Linkse en rechtse oppositiepartijen hadden opgeroepen tot protest... vanwege Vucic's autoritaire houding. Ook vinden ze de staatsmedia te veel op de hand van de Servische president. De nationalist Vucic wil Servië lid maken van de EU... maar heeft tegelijkertijd goede contacten met Rusland. Tegenstanders noemen hem de Servische Poetin. Het Italiaanse parlement is akkoord met de aangepaste staatsbegroting van 2019. Eerder deze maand gaf ook de Europese Commissie al groen licht. Brussel overwoog een boete op te leggen van 3,5 miljard euro... voor het niet halen van de Europese begrotingsdoelen. De regering van premier Conte is een coalitie van de anti-establishment Vijf-sterrenbeweging en de rechtse Lega-partij. Conte zei eerder niet te luisteren naar Brussel... maar hij heeft nu toch het begrotingstekort teruggebracht. Van 2,4 naar 2,04 Ook belooft hij meer te doen aan de Italiaanse staatsschuld. De afgelopen zomer zijn zeven koninkpaardveulens en een hekrundkalf gestolen uit de Oostvaardersplassen. Dat meldt het televisieprogramma Media Logica. De veulens zijn meegenomen uit het Oostvaardersveld dat toegankelijk is voor het publiek. Het hekrundkalf is uit een ander minder toegankelijk deel van de Oostvaardersplassen meegenomen. Onbekend is wie de daders zijn en of de diefstallen verband houden met elkaar. Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan van diefstal. Er was dit jaar veel discussie rond de Oostvaardersplassen... en dan vooral over het bijvoeren en laten sterven van de grote grazers.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 Come down chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come hoop-de-doo and dickory-dock. And don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock, it'll be come down chimney, come down chimney, come down chimney, down.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 Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genageld aan de grond. Je hoopt ze niet te horen, ik ben verloren. Oh, oh, oh, oh Al ben je niet bij zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, oh, niets dat zomaar verdween dwars door de muren heen, want dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij.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 Tis the season to be jolly, fa la la la la la la la la. Don we now our gay apparel, fa la la la la la la la Troll the ancient Yuletide carol, fa la la la la la la la la.